met het NOS-journaal. In Zuid-Korea zijn strenge maatregelen genomen tegen verspreiding van het coronavirus. Volgens premier Chung is het land in een noodfase beland. De Zuid-Koreaanse stad Daegu zijn sinds woensdag 110 besmettingen bijgekomen. De bron is een kerk in de stad. Een zieke kerkganger, een vrouw van 60, heeft de andere waarschijnlijk besmet. Zo'n duizend kerkgangers zijn allemaal in quarantaine geplaatst. In de hoofdstad Seoul is een groot park dicht, zijn grote bijeenkomsten afgelast en spuiten mensen in afgesloten pakken een desinfecterende spray in de metro. 39 Nederlandse passagiers van het cruiseschip De Westerdam zijn terug in Nederland. Gisteren vertrokken ze uit Cambodja en vanochtend zijn ze geland op Schiphol. De passagiers mochten de Westerdam niet af omdat een van de opvarenden het coronavirus bleek te hebben. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is geen van de Nederlanders besmet. Het kabinet komt met een compensatieregeling voor slachtoffers van geweld of seksueel misbruik in de jeugdzorg. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. Vorig jaar bleek uit onderzoek dat van alle kinderen die na de Tweede Wereldoorlog in jeugdzorginstellingen hebben gezeten, driekwart te maken heeft gehad met fysiek, verbaal of seksueel geweld. Hoeveel compensatie ze krijgen wordt later vandaag bekend. Rusland probeert opnieuw de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden. Daarvoor waarschuwen Amerikaanse inlichtingendiensten. De commissie van het Huis van Afgevaardigden die zich richt op de veiligheidsdiensten... heeft te horen gekregen dat Rusland probeert om president Trump herkozen te krijgen... melden bronnen aan onder meer de New York Times. Volgens de krant reageerde Trump woedend op de waarschuwing. Hij zou bang zijn dat de democraten het tegen hem gebruiken. Het weer. De dag begint zonnig, maar al snel neemt vanuit het westen de bewolking toe.